Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De EU en de Britse regering hebben een akkoord bereikt over de zogenoemde backstop. Daarmee blijft de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open bij de brexit. Het Britse parlement verwierp in januari de deal van premier May met de EU... omdat het bang was dat de Britten nog jaren in een douane-unie met de EU zouden zitten. En May zegt dat is afgesproken dat de backstop echt tijdelijk is. Vanavond stemt het Lagerhuis opnieuw over het brexit-akkoord. De Tweede Kamer vindt dat het aantal vluchten vanaf de regionale luchthavens Rotterdam en Eindhoven voorlopig niet mag groeien. De twee luchthavens willen uitbreiden, maar D66 en ChristenUnie wijzen erop dat er nu al veel overlast is voor omwonenden. De partijen willen een voorlopige groeistop en krijgen de steun van een meerderheid van de Kamer. De dader van de aanslag op het Joods Museum in Brussel is veroordeeld tot levenslang. Een medeplichtige kreeg 15 jaar cel. Franse Syriëganger liep vijf jaar geleden het museum binnen en schoot vier mensen dood. Zijn Franse medeplichtige had het wapen geleverd. Bij een ongeluk met een tankwagen in Rotterdam is een dode gevallen. De truck schoot door op een kruispunt vlak na een afrit van de A16. Daarbij nam de tankauto een personenauto mee, kantelde en kwam op die auto terecht. De bestuurder van de personenauto, een 21-jarige Rotterdammer, kwam om het leven. De chauffeur van de tankwagen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In Nepal is een Nederlander van de 31 omgekomen bij een trektocht in de Himalaya. Ook de Nepalese gids van de man is overleden. Ze zouden op 20 februari zijn vertrokken voor een tocht rond de Annapurna, een van de hoogste bergen in het gebied. Volgens media in Nepal werden ze verrast door een lawine. Het weer, minima tussen het vriespunt in het oosten en 4 graden aan zee. Verder vandaag bewolkt met soms wat lichte regen en een stevige zuidelijke wind. Middagtemperatuur rond 8 graden. Vanavond vanuit het westen harde regen. Dit was het NOS Journaal.